Won't have to drive too far. Just crossed the border and into the city. You and like a broke kid, Charles. And finally seeing what it means to be living. I remember when were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk.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 We'll meet tonight, we can dance away. this way sings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. big investor ain't gon' pass me. You should think about it. Take a second. Matter of fact. You should take 4B and think before you flip a little skateboard B. When the pimp's in the crib, huh? Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pig try to get it, you park it like it's hot. Park it like it's hot.